uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Rusland heeft plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen... met ruim 175.000 militairen, melden Amerikaanse media... op basis van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Op satellietfoto's zou te zien zijn dat zich al een grote Russische troepenmacht... bij de Oekraïnse grens heeft verzameld. Amerikaanse president Biden waarschuwt dat hij maatregelen voorbereidt... om het zijn Russische collega Poetin heel erg moeilijk te maken Oekraïne aan te vallen... Rusland doet de invasieplannen af als geruchten. De GGD heeft tot nu toe 1500 aanmeldingen binnen van mensen die willen helpen met boosterprikken. De website ggdreservisten.nl van de koepelorganisatie van GGD's kwam gisteravond online. Via die site kunnen mensen zich aanmelden die eerder voor de GGD werkten... of die bevoegd zijn om zich te vaccineren. Zoals geneeskundestudenten en voormalig zorgmedewerkers. Reizigers die Zwitserland binnenkomen hoeven daar niet meer eerst in quarantaine. In plaats daarvan is een negatieve PCR-test verplicht. Binnen 4 tot 7 dagen moeten reizigers zich nog een keer laten testen. Verder wordt op meer plaatsen in Zwitserland het corona-toegangsbewijs verplicht... en moeten mensen daar ook een mondkapje op. Op de eerste dag van de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City... heeft de zweet Niels van der Poel een wereldrecord gereden op de 5 kilometer... Van der Poel, die Nederlandse grootouders heeft, dook drie tiende seconden onder het oude record uit 2017. Patrick Roest eindigde als tweede op de 5 kilometer. Bij de vrouwen won Irene Schouten de 3000 meter in een Nederlands record. Femke Kok schaatste ook een Nederlands record op de 500 meter. Daarmee pakte ze brons op de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City. Het weer bewolkt vandaag, maar in de ochtend nog aardig droog.